Alkmaar te houden. In de achtste finale van de Europa League heeft FC Twente thuis met 3-0 gewonnen van Zenit Sint-Petersburg. Ajax verloor in de Amsterdam Arena met 1-0 van Spartak Moskou. En PSV speelde thuis 0-0 gelijk tegen Glasgow Rangers.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 Waarschijnlijk komen ze morgen naar Nederland... De drie militairen hebben op het vliegveld van Athene gezegd dat het goed met ze gaat. Volgens het ministerie van Defensie zijn ze niet gemarteld. De drie Nederlandse militairen werden twaalf dagen geleden opgepakt in Libië... toen ze met een helikopter probeerden twee mensen te evacueren. De snelweg A1 is bij Muiden in beide richtingen afgesloten in verband met een schietpartij. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Eén gewonde is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee verdachten zouden een weiland in zijn gevlucht... Door de afsluiting van de A1 loopt ook het verkeer op de A6 vanuit Flevoland vast. De AWB verwacht een chaos rond het knooppunt van de A1 en de A6. Zorgverzekeraar Achmea neemt de kwaliteitseisen over die artsen hebben opgesteld voor een aantal ingewikkelde operaties. 47 ziekenhuizen voldoen niet aan die normen en Achmea gaat de ingrepen in die ziekenhuizen niet meer vergoeden. Het gevolg is dat patiënten voor die operaties dus mogelijk naar een ziekenhuis verder weg moeten... De normen voor onder meer slokdarmkanker en uitzaaiingen in de lever gaan in op 1 januari volgend jaar. In een vijfde van de stembureaus in Flevoland moeten de stemmen voor de provinciale statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Volgens een onderzoekscommissie zijn in 40 stembureaus